Eefje Kunnen met het NOS-journaal. Het Duitse meisje dat vermist was, dat bevestigt de politie. Het meisje was gistermiddag aan zee naar verluid Schelpen aan het zoeken... toen ze werd verrast door de snel opkomende vloed. Er werd een grote reddingsactie opgezet. Bestanden om vuurwapens uit te printen met een 3D-printer... komen toch niet op het internet. Wordt in de VS al jaren juridische strijd omgevoerd... Er was sinds 2013 al een verbod op het openbaar maken van de bestanden, maar dat werd onlangs opgeheven. Een rechter heeft nu geoordeeld dat er mogelijk onherstelbare schade ontstaat als de bestanden online komen. De wapens die uit de 3D-printer komen zijn gemaakt van plastic. Omdat ze thuis worden geprint kunnen consumenten functionele vuurwapens maken zonder gescreend te worden. Bij een vliegtuigcrash in Mexico zijn 85 mensen gewond geraakt. Volgens de minister van Transport waren er 101 mensen aan boord. De meeste inzittenden zouden het vliegtuig op eigen kracht hebben verlaten. Het toestel van Aero Mexico was net opgestegen van de luchthaven van Durango in het noorden van het land. Een woordvoerder van de luchthaven denkt dat het vliegtuig in de problemen is gekomen door slecht weer. het kan nog weken duren voor de bewoners van een woon- en zorgcentrum in Breukelen weer naar huis kunnen. Dat bleek tijdens een bijeenkomst gisteren. Maandagavond was er een grote brand en de rook- en roetschade is aanzienlijk. De oorzaak van de brand in Breukel is nog onduidelijk. Het weer, het blijft droog vannacht bij een graad of 14. In het noordoosten kunnen mistbanken ontstaan.